Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Flevoland gezocht naar mensen die zijn gevlucht na een ernstig ongeluk op de A6. Bij de zoektocht werd een helikopter ingezet, maar er is niemand gevonden. Het ongeluk was bij de Ketelbrug. Daar botsten een auto en een vrachtwagen op elkaar. Toen de politie kwam was er niemand meer in of bij de auto. Volgens getuigen waren de twee inzittenden de weilanden ingevlucht. Waarom is onduidelijk. Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niets doen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De Duitse bondskanselier Merz rekent niet meer op een ontmoeting tussen de presidenten Poetin en Zelensky. Dat zei Merz in een gezamenlijke verklaring met de Franse president Macron. Twee weken geleden sprak de Amerikaanse president Trump met Poetin... in een poging de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisternacht voerde Rusland een grote droneaanval uit op Kiev... waarbij zeker 21 doden vielen. Volgens Merz is dat in strijd met de afspraken tussen Trump en Poetin. Ook Trump reageerde op de aanval. Volgens zijn woordvoerder is hij niet blij met de aanval, maar ook niet verrast. De Radboud Universiteit in Nijmegen roept vrouwelijke studenten op... om tijdens de introductieweek niet alleen naar huis te fietsen. Dinsdag werd een studente bij het Goffertpark bijna van haar fiets getrokken... en een auto ingesleurd, maar ze wist te ontkomen. Studenten zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze geschrokken zijn van het bericht. Maar ook dat het in de praktijk lastig is om nooit alleen te fietsen. Mentoren van de Nijmeegse introductieweek houden extra in de gaten of studenten veilig thuiskomen en fietsen soms mee.